Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten vanwege de brand. En ook in Europa zorgen bosbranden op verschillende plekken voor problemen. In Griekenland zijn opnieuw mensen geëvacueerd, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Op dit moment worden er toch vier, woeden er toch echt vier eh, grote. En één daarvan is een toeristisch gebied op het eh, eiland Lesbos. Er zijn al 450 mensen eh, zijn daar geëvacueerd. negen toeristen die moesten ook gered worden van het strand. Die waren ingesloten. Dat waren vier, buitenlanders en vijf Grieken. De, de vlammen kwamen er echt tot aan het water. Ook in het oosten van het land woedt er bij een Nationaal Park een grote brand. 300 brandweerlieden probeerden de boel daar onder controle te krijgen. Bij een schietpartij op een universiteit in de Filipijnse hoofdstad Manila... zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. De schutter opende het vuur bij een diploma-uitreiking. Een oud-burgemeester en haar bewaker zouden om het leven zijn gekomen. De universiteit zegt dat de schutter is opgepakt. In Susteren, in Limburg, is een man opgepakt omdat iemand, hij iemand met een bel zou hebben aangevallen. Volgens de achter De Limburger achtervolgde de man in eerste instantie een jongetje van negen... die aan het belletje lellen was. Maar een bezoeker van het eetcafé in de buurt wilde de man tegenhouden... en werd toen aangevallen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Den Haag is een gloednieuw cultuurpaleis gebouwd, Ameren. Maar dat is niet helemaal top gegaan, want nu al verzakken de vloeren. En daardoor konden deuren niet meer open. Dat komt door een constructiefout aan de concertzaal van 15 miljoen kilo. Maar die is te herstellen. We gaan de hele concertzaal 2 centimeter optillen. Daardoor komen die trillingsdempers vrij. Dan kunnen we de oude blokken eruit halen en de nieuwe blokken erin. En dan laten we hem weer zakken. Over een week gaat de zaal dus de lucht in. En als het nieuwe seizoen weer begint, dan zou alles goed moeten zijn, denkt de aannemer. En dan nog het weer. De zon schijnt flink tussen de sluierwolken door vanmiddag. Het is tussen de 24 graden langs de stranden tot 31 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wegwerkzaamheden zorgen voor vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend Zuid was het wegdek in dusdanig slechte toestand dat er nu een spoedreparatie bezig is. Er is één rijstrook dicht.